people, I love you. Okay. Africa Reggae. bila bila sangale anawa, ana ah, wa ah ah zango eh eh zango eh eh zabina mina sangale anawa, ana wa ah ah. Eh, eh. ah Zabina mina eh eh waka waka eh eh Zabina mina sangalewa anawa, wa ah ah bina zangalewa ah ah what is all about. Do you want more? If you want more, say Zambina Mina. Waka waka eh eh Zambina Mina Zangalewa Anawa ah mina zangalewa anawa Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dank u wel allemaal. Dank u wel allemaal. Dank u wel allemaal. Wie want more? If you want more, say yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. oh. Thank you very much. So Jolie. dank u wel, dames en heren. Dit is onze laatste nummer. Zo, so, we gaan proberen om samen te zingen. Dames en heren, dit was het ook wat de um, betreft. Ik ga jullie verlaten, maar... Zijn jullie moe? Second Life gaat nog even door. En zolang de drummers doorgaan, blijf ik ook nog in de lucht. In de eh, internetlucht, louter verstaan. Dit was een, uh, is een samenwerkingsverband tussen iStreams, de Web Wizard van Second Life, Helen en Lilian, die aan het tweeten is. En ook eh, de mensen van Facebook, uh, dankjewel voor het meewerken. Hier gaat het feest nog een tijdje door. Eh, twee bands. Eentje in de bovenzaal, één in de benedenzaal. En daarna nog DJ's tot 6 uur. touré Touré. Elro, t'applaudis soit Maman Touré. Jacob, Kisa en de hele band van u wel en tot Oké, dames en heren. Dank u wel allemaal! Directie. Ja? Oké, thank you very much. Tot volgende jaar. Merci beaucoup. Alette, Karen, André. Tot volgend jaar. Sarah, Dana, eh, Sana, Robert. Iedereen, dank u wel. Tot volgende jaar.